van 6 uur. Kees Groot met het NOL-centra en een gebouw van een universiteit zijn ontruimd. Het bleek om valse meldingen te gaan. Nergens werden explosieven of andere verdachte materialen aangetroffen. In Russische media zegt een bron van de opsporingsdiensten dat er sprake is van telefonisch terrorisme. Het kabinet wil volgend jaar 75 miljoen euro extra achter de hand houden voor de Belastingdienst. Haagse bronnen zeggen dat naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws. Het geld is bedoeld als buffer om de inning van de belastingen niet in gevaar te brengen. De Belastingdienst kampt met grote problemen, onder meer door verouderde computersystemen en doordat veel ervaren oudere personeelsleden van een vertrekregeling gebruik hebben gemaakt. Zeeuwen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen weer terecht bij Emergus, de enige instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie. De patiëntenstop is opgeheven na een goed en constructief overleg, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Emergus weigerde patiënten van Zilveren Kruis omdat die verzekeraar te weinig zorg zou hebben ingekocht. De vier partijen aan de formatietafel houden de hand te veel op de knip, zeggen andere partijen in de Tweede Kamer. Er is een begrotingsoverschot van zo'n 13 miljard euro voorspeld. Dat geld moet na jaren van crisis terug naar de burger, vinden PVV, GroenLinks, SP en PvdA. De formerende partijen vinden dat onverstandig, omdat daardoor de AOW en de zorg in 2060 niet meer betaalbaar zouden zijn. Het weer, vooral op de Wadden stormt het nog, maar ook daar neemt de komende uren de wind langzaam af. Het is wisselend bewolkt en er valt nog een enkele bui. Morgen trekken veel buien van noord naar zuid over het land en daarbij is er ook kans op onweer. Het wordt morgen niet warmer dan 15 graden. Dit was het en... verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging in de Randstad, vooral rond Utrecht en Rotterdam. Maar de meeste spitsfiles beginnen nu langzaam op te lossen. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A7 Hoorn-Zaandam, 20 minuten extra bij Purmerend na een eh, spoedreparatie. De A15 Rotterdam-Gorkum, daar rijdt het langzaam bij Sliedrecht, een kwartier extra. De A12, eh, nee de A20 Hoek van Holland-Gouda bij het Ketelplein, drie kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen.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 recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. birds like tender babies in your hands, and the old man playing checkers by the tree. frequent bicycle. 106.9 niet hangen, ook al heb je verdriet. De wereld is zo slecht nog niet, het is wat jij erin ziet. Kijk maar om je heen. to shelter, shelter for the night. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl We could be the last two on earth to start a new world.